7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De verplichte neutrale verpakking van sigaretten gaat als het aan het kabinet ligt op 1 januari volgend jaar in. Dan mogen er alleen nog pakjes worden verkocht die allemaal dezelfde vorm en neutrale kleur hebben... om het roken minder aantrekkelijk te maken. De verpakkingsregel geldt ook voor cheque. Vanaf vandaag worden alle ongeveer 500 Nederlanders teruggehaald... die via een georganiseerde reis in Sri Lanka zijn. Ze komen naar huis omdat er aanwijzingen zijn... dat er nieuwe aanslagen worden gepleegd. De hele terughaaloperatie duurt waarschijnlijk vijf dagen. Het dodental van de aanslagen op paaszondag op Sri Lanka... is naar beneden bijgesteld, naar ongeveer 260. De Centrale Bank van Suriname eist dat Nederland bijna 20 miljoen euro... aan in beslag genomen geld vrijgeeft... De miljoenen van Surinaamse particuliere banken werden op Schiphol onderschept... omdat het mogelijk om zwart geld gaat. De Centrale Bank van Suriname zegt dat het bedoeld is om in te wisselen voor dollars... en dat er door de inbeslagname nu een tekort is aan contante dollars. Een van de dekstenen van een hunebed in Eeksterhalte in Drenthe is gevallen. Volgens het Drentse landschap is er misschien iemand op het hunebed geklommen. De stichting onderzoekt hoe de duizenden jaren oude grafkamer kan worden gerestaureerd. Vorig jaar werden er nog waarschuwingsborden bij de Drentse hunibedden geplaatst... om beklimming tegen te gaan. PSV blijft in de race voor het landskampioenschap... dankzij de 3-0 winst op Willem II gisteravond. Ajax heeft wel een beter doelsaldo dan de Eindhovenaren. ADO won thuis met 3-1 van Excelsior... en daardoor hoeft de ploeg uit Den Haag niet meer bang te zijn voor degradatie. Het weer. Nu nog buien in het oosten en noordoosten... maar overdag breekt de zon vaker door... en is het op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 17. Morgen, Koningsdag, wordt het niet warmer dan 13 graden... en vallen er verspreid over de dag buien.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.